Zondag wordt het overal zonnig. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat bij Eembrugge 5 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk tussen Delft en het Ippenburg. 20 minuten vertraging, 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 10 minuten. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen knoop het Gorkum en Afrit Leerdam. Een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Haagstein en Knoopend Rijnsweert.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 bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Vandaag eh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek 2011. Wat hebben twee tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, Heidengraaf en de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er zat flink er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer Your My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're just go to pieces when I look at you. Cause you're my three. pulse increases. I just go to pieces when I. het nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eh, eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aan. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sonny Stitt, Blues, eh, Blows the Blues eh, en The eh, Hard Swing. Een LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, hetzelfde nummertje. After You've Gone. ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. samen met Benjamin Herman, Quiet Whiskey van de cd Boulevard of Broken Dreams, cd 2015.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 Kim Hoorweg. Eh, we zijn toch met, eh, met Nederlandse mensen bezig. En nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid eh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984, als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales... daar doe ik een nummertje van. En dat heet uh, Lovers Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact a memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. description of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration, that slow journey reenacted over and over with copious reverie, so soft a skin. blind tool flowers. My attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. Um, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jacob Pastorius. Three Views of Secret van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory In the middle of Tokyo Of somewhere I'm supposed to be shouldn't have let you go. So listen to me. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd in 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de, mensen Stuart Matthewman. En uh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist. heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. In Many Ways. Twin Dangers eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007.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 In 1942 werden drie Nederlandse marineschepen met aan boord zo'n 1100 opvarenden door de Japanners tot zinken gebracht. Een jaar geleden bleken de wrakstukken er niet meer te liggen. Ze zijn zo goed als zeker meegenomen door Aziatische bergers die ze als oud ijzer hebben verkocht. De nationale ombudsman noemt het onaanvaardbaar dat de afwikkeling van aardbevingsschade in Groningen nog steeds niet goed is geregeld. Ombudsman van Zutphen vindt dat de overheid niet doet wat nodig is. Hij zegt dat hij dat vorig jaar april ook heeft aangekaart, maar dat er sindsdien nauwelijks stappen zijn gezet. Hij wil dat er wordt gestopt met juridisch geneuzel en dat het ministerie van Economische Zaken onmiddellijk begint met het herstellen van de veiligheid en het vertrouwen. Mensen in Groningen moeten weten waar ze aan toe zijn, liever vandaag nog dan morgen, zei hij. Van Zutphen bezoekt vandaag Appingedam in Groningen. De Amerikaanse president Trump gaat volgende maand niet naar Londen. Hij wilde daar de nieuwe ambassade openen, maar daar ziet hij vanaf. Volgens de Britse krant The Guardian is het Witte Huis bang voor massaprotesten. De president zegt zelf op Twitter dat hij niet gaat omdat hij niet blij is met de gang van zaken rond de bouw van de nieuwe ambassade. Waarschijnlijk gaat minister Tillerson van Buitenlandse Zaken in plaats van Trump. De SGP doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Lijsttrekker wordt een vrouw van 24, Paula Schot. Ze noemt zichzelf op Twitter een typisch moderne SGP-vrouw. Het is pas de tweede keer dat een vrouw lijsttrekker wordt bij de strenggelovige partij. De allereerste was Lilian Jansen. Zij zit nu voor de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen. Het weer, het is bewolkt, het kan wat mistig zijn. In de noordelijke helft kans op motregen en het wordt vandaag een graad of 4. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het nog langzaam rijden door een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting.